waar de Washington Post uit citeert... blijkt dat de regering wist dat de oorlog niet te winnen was. Tegen het publiek en andere landen werd beweerd... dat de VS belangrijke vorderingen maakte... Voor het onderzoek zijn geheime interviews gehouden met 400 hoofdrolspelers. De oorlog in Afghanistan begon na 11 september aanslagen in 2001. Tienduizenden burgers en militairen kwamen om. Nederland steunt Gambia in de zaak die het land tegen Myanmar heeft aangespannen... bij het internationaal gerechtshof. Dat heeft minister Blok laten weten. Gambia spant namens meerdere moslimlanden een zaak aan... vanwege volkerenmoorden op de Rohingya-moslimminderheden in Myanmar. Feyenoord mag toch supporters meenemen... na de Europa League-wedstrijd tegen Porto komende donderdag. De UEFA heeft de straf ingetrokken voor het gooien van vuurwerk... tijdens de wedstrijd in Bern en het vernielen van het uitvak. De 55.000 euro geldboete blijft wel staan. Een van de bedenkers van de Ice Bucket Challenge is overleden. De Amerikaanse oud-honkballer Peter Freites overleed op 34-jarige leeftijd... aan de gevolgen van ALS... In 2014, twee jaar nadat de ziekte bij hem was geconstateerd... stond hij aan de wieg van de challenge. Mensen werden gevraagd een emmer ijswater over zich heen te gooien... of geld te doneren voor ALS-onderzoek. Al snel gingen filmpjes de wereld rond van bekende mensen... die de challenge aannamen en geld gaven. Zo ontving de stichting ALS Nederland in 2014 2 miljoen euro. Het weer. Verspreid vallen er nog buien... maar vannacht is het op de meeste plaatsen droog en klaart het op... Landinwaarts kan de temperatuur tot dicht bij het vriespunt dalen.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 So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips. Fuck that, come on your lips and some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like Lunan waves a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe. But you receive so damn much of my ass, you ask for me. Well, I'm back. Na na na na na na na. Fix your penance and I'm tuning in and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. full attention. Soon as someone mentions me, here's my ten cents. My two cents is free. A nuisance. Who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me.